Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Heftige overstromingen, steden die zonder stroom zitten en dammen die zijn doorgebroken. In delen van Midden- en Oost-Europa hebben ze nog steeds last van alle regen. De Poolse premier wil de noodtoestand afkondigen... en heeft al hulp aan de Europese Unie gevraagd, vertelt correspondent Gimbal Balduk. Dus denk aan, aan helikopters eh, en medicatie bijvoorbeeld. En het is ook zeker wel eh, welkome hulp. Ook in Tsjechië is eigenlijk juist net het rampgebied... het, het meest arme gebied van het land. Dus eh, daar is alle hulp op dit moment absoluut welkom. Bij de overstromingen zijn in elk geval acht mensen omgekomen. Ook worden in Tsjechië nog vier mensen vermist. De Amerikaanse president Biden is opgelucht dat Donald Trump niks is overkomen. Gisteren speelde Trump een potje golf toen een agent opeens een wapen door de bosjes zag steken. Die agent opende het vuur en een man ging er vandoor. Later werd een 58-jarige verdachte opgepakt. De FBI gaat ervan uit dat hij een aanslag op Trump wilde plegen. Bij een auto in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is vannacht een explosief afgegaan. Vervolgens brak er brand uit. Volgens deze verslaggever is er weinig meer van de auto over. De motorkap die staat helemaal omhoog en onder de motorkap daar is totaal eh, uitgebrand. Uh, verwrongen metaal, zwart geblakerd. De banden lek, de ruiten zijn eruit eh, gesprongen. Ook een bestelbusje dat ernaast stond is flink beschadigd geraakt. Volgens de politie zijn twee mensen na de brand weggereden op een scooter. Er is niemand opgepakt. De Duitse politie politie is vannacht begonnen met grenscontroles. Duitsland wil zo voorkomen dat illegale immigranten en terroristen het land inkomen. Mijn collega is bij de Duits-Nederlandse grens en ziet dat veel mensen mogen doorrijden. Nederlandse automobilisten worden maar weinig ertussen uitgehaald. Wel sprak ik net een zwembadmonteur die iedere dag de grens overgaat... en die geen paspoort of ID-kaart bij zich had. Hij had wel een foto en tegen hem hebben ze gezegd... nou, voor deze ene keer eh, is dit oké, zien we het door de vingers. Vrachtwagenchauffeurs waren bang dat ze veel vertraging zouden oplopen. Dat is tot nu toe dus niet gebeurd. Het weer nog vanochtend veel wolken en soms wat regen. Vanmiddag in het noorden en westen meer opklaringen met zon. In de rest van het land blijft het grijs met kans op buien.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 hand in hand So let them criticize cause they don't understand We got nothing to hide It's just love I've had enough of shy So let's go out and show them what we have inside no use holding back desire. No. we burnt our fingers, now let's jump into the fire. Never mind the stars in the sky. No, Never mind the where and go by. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Never mind the rain and the storm.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 Three thousand, and the bidding went on. a man in the kept playing that song, the bidding grew tense, each more and more till a five thousand figure rang out from the floor. The man in the just sat there instead, playing that song as if no one were there. one by one. The auction is over and left in that room is now worn down piano. Still a bit out of Oh, the day the crowds came around to hear that sound. But the crowds all gone and the symphony's through.